van Kam met het NOS Journaal. De drie Spaanse journalisten die vermist waren in Syrië zijn vrijgelaten. Wat er precies met ze is gebeurd is nog onduidelijk. Waarschijnlijk waren ze ontvoerd. Het drietal wacht in Turkije op een regeringsvliegtuig... dat hen naar Spanje terugbrengt, schrijft de Spaanse krant El País. De drie waren in juli vorig jaar naar Aleppo gereisd... voor een journalistiek onderzoeksproject, maar verdwenen spoorloos. El País schrijft dat de journalisten hun vrijlating mede te danken hebben... aan bemiddeling van Turkije en Qatar. Hillary Clinton heeft met een overwinning op het eiland Guam haar 26e zegen binnen in de Amerikaanse voorverkiezingen. Clinton heeft nu 94% van de gedelegeerden die ze nodig heeft binnen. Ze versloeg Bernie Sanders in Guam met 60% van de stemmen. Eind juli wijzen de democraten op de conventie in Philadelphia hun presidentskandidaat aan. Syrische regeringstroepen hebben met traangas geprobeerd een eind te maken aan een opstand van politieke gevangenen in de stad Hama. Ook werden rubberen kogels afgeschoten. De 800 gevangenen kwamen vorig weekend in opstand toen vijf ter dood veroordeelde gevangenen zouden worden overgebracht naar een beruchte militaire gevangenis. Daar worden executies uitgevoerd. De opstandelingen houden zeven bewakers vast als gijzelaars. De toestand in de gevangenis verslechtert omdat de autoriteiten water en stroom hebben afgesloten en het voedsel opraakt. Op het terrein van voetbalvereniging Oranje Nassau uit Almelo is een 22-jarige man na een klap overleden. De politie zoekt uit of de klap ook de doodsoorzaak is. Volgens dagblad Tubantia is hij na het verlaten van de kantine in elkaar gezakt. In eerste instantie dacht de politie dat hij een natuurlijke dood was gestorven, maar getuigen zeggen dat hij was geslagen. Het weer tot besluit. Morgen is het opnieuw zonnig en droog, maar het wordt wel net iets minder warm dan vandaag.